Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Woningcorporaties hebben vorig jaar minder huurders uit huis gezet. Het waren er ruim 5.500, 6% minder dan in 2014. Veruit de meeste hadden een huurschuld. Soms was er sprake van overlast, fraude of wietteelt. Woningcorporaties zeggen dat ze veel doen om huisuitzettingen te voorkomen. In driekwart van de gevallen waarin de rechter toestemming heeft gegeven... wordt alsnog een oplossing gevonden. Het aantal uitzettingen kan nog verder omlaag als de Belastingdienst... en het Centraal Justitieel Incassobureau niet langer voorrang krijgen... bij het innen van schulden, zeggen de woningcorporaties. ABN AMRO helpt klanten met bezittingen in belastingparadijzen om buiten beeld te blijven van de fiscus. Dat schrijven Trouw en het FD op basis van de Panama Papers. De bank treedt op als aandeelhouder om te verhullen wie de werkelijke eigenaar is van vennootschappen op bijvoorbeeld de Maagde-eilanden. Dat is niet verboden, maar wel opmerkelijk, zeker voor een staatsbank als ABN AMRO, omdat minister Dijsselbloem juist streeft naar meer openheid rond aandeelhouders. De twee andere grote Nederlandse banken, ING en Rabobank, zeggen dat ze jaren geleden al zijn gestopt met zulke diensten. De CIA zal niet meer waterboarden, ook niet als een nieuwe president dat opdraagt. Dat zegt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst. Waterboarden is een omstreden verhoortechniek die internationaal wordt gezien als marteling. Onder meer terreurverdachten op Guantanamo Bay kregen jarenlang een doek over hun hoofd waarop water werd gegoten, waardoor ze het gevoel kregen dat ze verdronken. De republikeinse presidentskandidaat Trump zegt dat hij de methode weer wil invoeren. Maar CIA-directeur Brennan weigert dat. Hij zegt dat hij nooit zal toestaan dat een CIA-medewerker ooit nog meewerkt aan waterboarden. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 5 en 7 graden.